maar door maatregelen van het kabinet valt die regeling lager uit, een euro of 20 dus kan zelfs zijn dat je uiteindelijk nog minder kwijt bent, zegt Eneco. Veel zal afhangen van hoe koud de winter wordt en of we natuurlijk meer gas uit Rusland gaan krijgen. Het gaat hier om de variabele tarieven. Heb je een vast contract, dan ligt de prijs die je betaalt voor gas en stroom al vast. Bewoners en personeel van verpleeghuizen willen eerder een boosterprik. Ze zeggen dat ze niet tot december of januari kunnen wachten... omdat de besmettingen erg hard oplopen. Dat is eh, te laat eh, wat ons betreft. Eh, en we staan dus aan, aan het begin van die curve. Dus als we daar nog iets aan invloed op willen uitoefenen... dan is het goed om dat vaccin voor deze groep... Hè, die specifieke groep kwetsbare ouderen met een slecht immuunsysteem... om dat zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Demissionair minister De Jonge gaat kijken of het prikken eerder kan beginnen. In twee weken tijd zijn in ons land bijna een kwart miljoen kippen gedood vanwege vogelgriep. Experts noemen het ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. Gisteren werden bij een bedrijf in Lutje Gast in Groningen zo'n 50.000 kippen geruimd. Vorig jaar was daar ook al vogelgriep. Ze zijn inmiddels 25 jaar oud, maar nog steeds mega populair. Pokémon-kaarten. De kaarten zijn nu zelfs zo gewild dat er speciale winkels voor zijn. In het Groningse Oude Pekela opende gisteren de tweede Pokémon-winkel van Nederland de deuren. En vooral één kaart is daar erg populair. Mijn favoriete kaart is de Charizard. Charizard. Charizard. Charizard. Charizard. Eigenlijk, voor mijn mening, vind ik het een bijzondere kaart. Qua, hij kan vliegen, hij kan vuur als je nog ergens zo'n kaart hebt liggen, is het slim om die af te stoffen, want hij kan veel geld waard zijn. Volgens de eigenaar van de winkel kan de waarde oplopen tot duizenden euro's. Het weer, hier en daar kan wat mist hangen, maar die lost in de loop van de ochtend op. Het westen blijft vandaag grijs met soms een spatje regen. Het oosten ziet wat meer zon en het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Maar op de A9 van Amstelveen en Alkmaar heb je nog wel een kwartier verdraging tussen Aalsmeer en Knoopend Velzen.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Huishoudens met een variabel energietarief en een gemiddeld verbruik... gaan volgend jaar zeker 20 euro per maand meer betalen voor energie... zeggen twee van de grootste energiebedrijven tegen de NOS. Het kabinet wil dat makelaars een automatisch logboek voor biedingen invoeren... om zo het bieden op huizen transparanter en eerlijker te maken. met dat logboek kunnen kopers achteraf inzien hoeveel en wanneer er door anderen is geboden op het huis. En de vier astronauten die eind april met een raket van SpaceX naar ISS werden gebracht... zijn weer terug op aarde. De terugreis was wat ongemakkelijk. Ze moesten luiers aan omdat de wc kapot was. En het weer nog. In het noorden en westen bewolking. In het zuiden zon. En het is een graad of 11.